Voor Nederlands begrip natuurlijk snel. zo'n zes weken na de verkiezingen. Eh, maar het doel was ook na de verkiezingen om zo snel eh, een coalitieakkoord te sluiten. En ook bondig vanwege de internationale onzekerheid, vanwege Donald Trump... Eh, vanwege nu ook weer de onrust op de beurs. Het doel was om voor Pasen een nieuwe regering te hebben. Nou, dat is, gaat niet helemaal lukken, want het duurt nog wel een paar weken voor voordat de regering daadwerkelijk staat. Maar er is op zijn minst voor Paas een coalitieakkoord. Eh, dus ja, die deadline is semi gehaald. De partijen die Duitsland gaan leiden zou je een beetje kunnen vergelijken met het CDA en de PvdA in Nederland. Lege leslokalen in Baarn. Negen basisscholen zijn daar vandaag dicht nadat er een dreigmail binnenkwam. Het is voor de zekerheid. De politie denkt niet dat de dreiging serieus is. Experts en specialisten van de politie hebben de tekst geanalyseerd. En op basis van de vorm en de inhoud schatten zij in dat er niet een concrete dreiging is. Uiteraard zijn we wel een onderzoek gestart wie er achter deze dreiging zit omdat het strafbaar is en omdat het veel onrust veroorzaakt. Twee middelbare scholen hebben de mail ook gekregen, maar zij zijn vandaag wel opengegaan. Twee Italiaanse voetbalscheidsrechters weigeren om wedstrijden van Napoli te fluiten. Ze wonen allebei in Napels, de stad waar de club vandaan komt, en vinden het niet veilig genoeg. Sinds kort mogen scheidsrechters in Italië ook fluiten bij clubs uit hun eigen regio, maar daar hebben deze twee dus geen trek in. Eén zegt dat hij zijn kinderen zorgeloos naar school wil kunnen brengen en niet het gevoel wil hebben dat hij twee dagen zijn huis niet uit kan als hij een penalty aan de tegenstander van Napoli geeft. En een dag op de planeet Uranus duurt langer dan we dachten. Jarenlang zeiden wetenschappers dat de planeet in 17 uur, 14 minuten en 24 seconden een heel rondje maakte. Maar het is lastig meten. De ijsplaneet is zelfs met een telescoop een wazere stip zonder herkenningspunten. Franse wetenschappers hebben nu een nieuwe, preciezere meting gedaan. Ze kwamen erachter dat een dag op Uranus 28 seconden langer duurt dan eerst gedacht. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken zonnig en 10 tot 17 graden. Morgen droge mix van zon en wolken bij maximaal 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 20 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is gelukkig weer helemaal vrijgegeven.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 Men and women need each other. Should be like sister and brother. There's too much friction, yeah. fiction, yeah. Holding on to the bygone era. Everybody shouts as we're getting nearer. There's a fraction too much friction, yeah. you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.